Daar wordt je portemonnee blij van. <laughs> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Een speech geven aan je 20 medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over, ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé.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 En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer.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 Aan boord zijn twee Amerikanen, een Japanner en een Rus. De crew zit al sinds augustus in het ruimtestation en zou daar eigenlijk nog tot mei blijven. We hebben het afgelopen jaar meer geld uitgegeven in de horeca, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank komt dat doordat de koopkracht omhoog is gegaan. Ook komen er meer dagjes mensen. De verwachting is dat mensen ook in 2026 meer geld uitgeven aan de horeca, onder meer door de verhoging van de BTW op hotelovernachtingen. Ook gaan de lonen van horecapersoneel minder hard omhoog. Het dak van een transportbedrijf in Tilburg dat gisteren door de sneeuw inzakte is vanavond ingestort. Er was er niemand meer in het pand omdat er sinds gisteren al niemand meer bij mocht komen. In Nederland zijn het voorzorggebouwen gesloten door het winterweer. Op veel plekken in Brabant, maar ook in Emmen, Zoetermeer en Baarn. En in Amsterdam mogen kinderen op de basisschool al een tijdje gratis met het OV... en de gemeente is tevreden over die proef. Zeker 20.000 kinderen maken er nu gebruik van en het worden er steeds meer... zei de wethouder tijdens een vergadering. De gemeente probeert met een reclamecampagne zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De proef duurt nog een jaar. Wat er daarna gebeurt is niet bekend. Er trekt een gebied met regen over het land. In het noorden gaat het over in sneeuw. Er kan naar 5 tot 15 centimeter vallen. Ook morgen regen en sneeuw en een harde oostenwind. Het wordt min 1 in het noorden tot 4 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging, het is... Eh, rustig. rustig. Wel uh, één controle op snelheid gemeld op de A16. Dordrecht in richting Breda. Even remmen bij 58,9. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Dat is lekker zeg, hé. De bijna weekendvrijdag is begonnen. Ja, baby. baby. Kensington hoor je zo meteen naar Armin van Buren.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 And I would not lie. I can't let you Closed. Hoeveel drink jij er op een dag? De nacht van 538. Ja, hoeveel bakken koffie drink jij op een dag? Of je er niet van? Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is, eh, het is een beetje een smaakding. Ja, ik vind het heerlijk hoor. Heerlijk, oh, ik ben er gek op, zeker zo in de winter. In de winter is het ook eh, een beetje zo'n zo warme drank natuurlijk. Dat is ook nog wel extra lekker om een beetje op te warmen. Ja, ik, denk er zo, ik drink er zo 5 tot 10 op een dag. Dus dat is geen gekke dag voor mij. Nu las ik daar wat over. Koffie drinken helpt om je cellen jonger te houden. Dat is onderzocht. Eh, koffie zorgt er namelijk voor dat er ja, een sterkere beschermlaag om je cellen komt. En daardoor eh, ja, verouderen ze dus minder snel. Dus daardoor blijf je dus eigenlijk jonger als je koffie drinkt. Dat werkt als je drie tot vier koppen per dag drinkt. Ja, ik, wat ik zeg net, ik drink er dus minimaal vijf. En dat verklaart natuurlijk ook wel waarom ik er niet bepaald jonger uit ga zien. Hoe is het. Je bent bij 538, de hits voor in het donker. Ik ben Floris en dit zijn David Guetta en Kim Petras. Swift. 538 favorite van deze week openlight. 5 plus 3 is 8. Wij naderen de ontknoping van deze week. 5 plus 3 is 8. 30 seconden, zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om zometeen de weekwinnaar te zijn van deze week te weten, degene met de meeste sommen goed in 30 seconden. Daarvoor zul je Erik van de Troon moeten stoten. Die had er 10 goed. Gaat momenteel aan kop in het weekklassement. Mocht je nou zoiets hebben van, oh weet je, dat gaat mij wel lukken. Weet je. Ik heb er zin, Ik heb er zin aan. Kom maar door met die hoofdrekensommen. Pak even de app van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom 30 gedeeld door 5.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 Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben. Pak even de app van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom. 30 gedeeld door 5. Dus hoeveel is 30 gedeeld door 5? Let me know. 538 Floris Molenaar. Met de Haagse hithelden van Somjeu.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 Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. by the grace of the morning. With the sun I'll rise up all and I'll try again. So I get morning bij 538. Colin. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel is 30 gedeeld door 5? 6. Helemaal rood. 5 plus 3. Colin, jij bent daarmee gekwalificeerd voor de laatste van drie rondes van deze week. 5 plus 3 is 8. Er gaat zo meteen een klok aftellen van een halve minuut. In die halve minuut komen allemaal hoofdrekensommetjes op je af. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben en de weekwinnaar te worden van deze week. Dat wordt je op het moment dat je Erik van de troon stoot... gaat momenteel aan kop deze week. Die had er 10 goed in 30 seconden. We gaan ervoor. We gaan voor En je zit lekker te kaarten. Niet meer inmiddels. Oh, ik ben eh, in een eh, druk radiospel. Ja, nee, je zit nu in een radiospel. Maar meer, je was nog even aan het kaarten met je moeder en nog iemand anders? Ja, dat klopt, ja. Lekker op de donderdagavond eventjes. Hartstikke goed. Beetje jokeren. Ja, wat leuk. Beetje joker. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Is het een moeilijk spel of is het... Uh... geen enkel kaartspel is moeilijk. Oké, nou. hopelijk is hoofdrekenen ook niet moeilijk voor je. Als je er klaar voor bent, dan roep jij start. Dan gaan we hoofdrekenen. Start. Hoeveel is 14 plus 16? 35 min 8. 27. 6 keer 4. 24. 28 gedeeld door 4. 7. 19 plus 9. 28. 33 min 5. 28. 5 keer 7. 35. 24 gedeeld door 6. 4. 17 plus 12. 29. 36 min 9. 7. 27. 4 keer 8. 32. Die krijg je nog in de zoomer. Colin. Ja. Erik gaat aan kop eh, deze week. Met 10. Die had er 10 goed in 30 eh, seconden. Grote vraag is, ga jij daar overheen? Ik heb geen idee. Het antwoord is ja, je had er 11 goed! Kijk, daar doen we het voor. Die laatste in de Zoomer heeft je nog eventjes over de streep getrokken, jongen. Ja, daar ben ik je dankbaar voor. Ja, daarvoor zat je, nog even te, zat je nog even te zoeken. 36, 36 min 9, wat is dat nou, eh, eh, nou? uiteindelijk is het net goed gekomen. Voor de spanning. Ja, zo, dat is voor de entertainmentwaarde, heel goed. Ja, eh, je bent de weekwinnaar geworden en daarmee komt naast het prijzenpakket als dank voor je deelname ook nog de 50 Powerbank je kant op. Klopt. Uh, Colin, ik zou zeggen, uh, ga nog even een potje kaarten. Je hebt wat te vieren. En uh, ik wens je alvast een mooi weekend. Ja, hetzelfde voor jou. Dankjewel. Rustig aan. Volgende week op dit tijdstip een nieuwe ronde. 5 plus 3 is 8. Radio 53. I'm in my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me soft. heard the 538. BTS, My Universe. Wist je dat je elke zaterdagmiddag vanaf drie uur middags hier bij Radio 538 door mijn collega Mark Labrand helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment?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 Floris hier, lekker dat je erbij bent vannacht. Eh, een oorzaak van hoofdpijn die je misschien nog niet wist. Hoor je zo? 538 Nieuws. 1 uur. De communicatie van KLM naar de reizigers de afgelopen dagen moest beter.